7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal in de Tweede Kamer. Ze overleggen dan over hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Gisteren liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Onder meer over het thema migratie bestonden te veel meningsverschillen. Waarschijnlijk brengt informateur Schippers vandaag haar eindverslag uit aan de Kamer. De Amerikaanse president Trump heeft uiterst geheime inlichtingen over IS met de Russen gedeeld. Daardoor heeft hij een belangrijke bron van informatie over IS op het spel gezet. Dat schrijft de Washington Post. Bij een ontmoeting met de Russische minister Lavrov op het Witte Huis... zou Trump onder meer details hebben prijsgegeven over de redenen achter het voornemen... om geen laptops meer toe te staan op vluchten naar de VS. Een adviseur van Trump, die bij het gesprek aanwezig was, zegt dat er geen geheimen zijn verklapt. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, VNV, keert zich tegen een verbod op laptops in het vliegtuig. De VS wil dat laptops alleen nog maar in het vrachtruim worden vervoerd... vanwege het gevaar voor aanslagen met laptops met explosieven. De VNV spreekt van een gevaarlijke schijnmaatregel. Want een explosief kan ook in een laptop zitten die tussen de vracht ligt, zegt een woordvoerder. Bovendien kunnen laptopbatterijen spontaan in brand vliegen. Vrachtwagenchauffeurs die aangifte willen doen als hun lading is gestolen... kunnen dat voortaan telefonisch doen. De politie wil het zo makkelijker maken voor chauffeurs om aangifte te doen. Het aantal ladingdiefstallen is de afgelopen paar jaar fors gestegen... maar de bereidheid om aangifte te doen blijft achter. Het weer, wolkenvelden, maar vanochtend ook al wat zon. In de loop van de dag op veel meer plaatsen zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zomers met maximaal van 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan vooral dagelijkse files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraasmeer 2 kilometer. De A2 van de Bos naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest 2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 that's what I like.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 Try to work something. Shots said the did cause you wanna fucking furnace. regretting. It's all in the past. So tell me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 ZFM.